Vijf uur, ook Thijssen met het NOS-journaal. De Tweede Kamerverkiezingen zijn gewonnen door de VVD. Nadat ruim 98 van de stemmen is geteld... heeft de VVD 41 zetels, de PvdA 39. Voor de VVD is dat een winst van 10. De PvdA stijgt met 9 zetels. D66 krijgt twee zetels erbij en ook 50PLUS heeft twee zetels verworven... en komt voor het eerst in de Kamer. Verder behouden SP, ChristenUnie en de Partij voor de Dieren hun zetelaantal. De SP blijft op 5 15, de ChristenUnie op 5 en de Partij voor de Dieren op 2. Grote verliezers zijn PVV, CDA en GroenLinks. PVV moet 9 zetels opgeven, het CDA 8 en GroenLinks 7. VVD-leider Mark Rutte zei in zijn overwinningsspeech dat hij het vertrouwen van de kiezer niet zal beschamen. Hij wil dat er zo snel mogelijk een stabiel kabinet komt waar de VVD ook aan mee wil doen. Dat kabinet moet Nederland sterker uit de crisis halen. Volgens hem kunnen de kiezers erop rekenen dat de VVD haar best zal doen zoveel mogelijk idealen terug te vinden in het nieuwe regeerakkoord. PvdA-leider Diederik Samson benadrukt aan het einde van de avond dat het roer om moet. Volgens hem kan het rechtse beleid van de komende jaren niet worden voortgezet. Samson zei dat de PvdA terug is waar die hoort, in het hart van de samenleving links van het midden. Hij wilde niet vooruitlopen op de samenstelling van een nieuw kabinet, maar de PvdA wil haar verantwoordelijkheid nemen, zo zei hij. In acht van de tien grootste steden van Nederland hebben de meeste mensen op de PvdA gestemd. In Amsterdam haalden de Sociaaldemocraten 36 procent van de uitgebrachte stemmen. Ook in Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Groningen, Nijmegen, Tilburg en Eindhoven waren de meeste stemmen voor de PvdA. In al deze steden is de VVD de tweede partij. In onder meer Breda, Den Bosch en Almere is de VVD de grootste. In Almere is het verschil met de PvdA heel klein, 0,1 procent. Opmerkelijk is dat in Venlo, de thuisstad van Geert Wilders... de PVV op de derde plaats staat, achter VVD en PvdA. Het weer, er vallen stevige buien, aan de kust mogelijk met onweer. Het is zo'n 10 graden. Overdag trekken de buien weg en is het droog. In de ochtend nog met zonnige perioden.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 1938, toen verscheen het allemaal op bladmuziek. En de uitvoering die je hoorde, die werd gemaakt in 1946. New York, november 1946. In de opnamestudio toen aanwezig Teddy Wilson. Hij speelde de piano en er was ook nog de tenorsax van Charlie Ventura... het gitaarspel van Remo Palmieri... En de bas van Billy Taylor. En uiteindelijk de zang van Sarah Vaughan. En er kwam geen drumstel aan te pas. <laughs> Ook dat nog. En zo was je wakker bij het laatste uur de nacht. anders de varen op Radio 1 of wakker. Of misschien ben je al een tijdje onderweg in de vrachtauto... of gewoon in de limousine, omdat je vertegenwoordiger bent. In ieder geval een hele goede morgen. Het laatste uur de nacht drinkt anders over een uur. Dan wordt er teruggekeken op de verkiezingsavond... Uh, die we achter de rug hebben in het Radio 1-journaal. Tot die tijd nog veel aandacht voor muziek... Heel lange muziek ook, want je krijgt dadelijk eh, een veelbesproken track te horen... uit het meest recente album van Bob Dylan. Tempest heet het album. Ik laat je de titeltrack horen en die duurt bijna 14 minuten. <laughs> Zo, ga er maar eens even voor zitten. Maar goed, zover zijn we nog niet. Eh, wat je ook nog te goed hebt, en daarmee sluiten we dan een cyclus af... namelijk de zomernachten met Van Koten en de Bie... Je gaat eh, Tetje van S horen en uh, Jacobsen, hoe heet hij ook weer met zijn voornaam? Eh, Tetje van S. Eh, nou ja, doet er niet toe. Jacobsen en van S krijg je in ieder geval te horen met hun sketch bij de koningin. Goed, zover zijn we nog niet. Je gaat eerst even luisteren naar Bobby Womack met de assistentie van Lana Del Rey. as a singer grows older, his conception goes a little deeper because he lives life and he understands what he's trying to say a little more. If a singer uh, tries to find out what's happening in life, it gives him a better insight on telling the story of the song he's trying to sing. Watching. Dit is de Glow Reflection, wat je hoort. Het is eh, op de meest recente cd van Bobby Womack. De oude soulknakker. En in dit nummer hoorde je ook nog een damesstem... want Bobby Womack liet zich bijstaan door eh, Lana Del Rey. The Glow Reflection, de titel van het nummer dat je kon horen. Vorige week toen had ik een eh, cd in de aanbieding... namelijk het jongste album van Mark Knopfler... onder de titel Privateering. En de vraag die toen gesteld werd, dat was... Mark Knopfler die gaat een tournee beginnen in het najaar over enkele weken zal het zijn in de Verenigde Staten. En wie heeft hij aan zijn zijde? Met wie trekt hij dan samen op in die tournee? Nou, het antwoord kwam onder andere van eh, Petra van Hork. Die woont in eh, Apeldoorn. En als het goed is heeft zij inmiddels die cd van Mark Knopfler. En het eh, antwoord was Bob Dylan. Daar gaat Mark Knopfler samen mee op tournee. Mark Knopfler die komt dan ook nog in het voorjaar. In mei zal dat zijn hier in Nederland voor een optreden. Even een uh, track van dat album Privateering. Hier is Redbud Tree. Magnapflodus. Hunted down, I came upon a place of ferns and grass gathered to a redbud tree. And now their footsteps pass where I crouch in dread. Discovery, my certain death. Her leaves are reaching for my head as I suspend my breath redbud tree. Shelter me, shelter me. Redbud tree, shelter me, shelter me. tree, shelter me, shelter me. Betree, dat zong je regelmatig en dat is ook de titel van de song die hoorde. Mark Knapfler te vinden op de meest recente cd Privateering. En wat ik al zei, Mark Knapfler die gaat over enkele weken toeren door de Verenigde Staten. Eh, een soort dubbelconcert wat je krijgt, want eh, het programma begint met eh, een show van Mark Knapfler. En dan krijg je Bob Dylan. En hier is hij dan. Je gaat luisteren naar de titeltrack. Dat alleen maar bestaat uit coupletten. Geen refrein te horen, 14 minuten lang Tempest, Bob Dylan. The pale moon rose in its glory out of the western town. She told a sad, sad story of the great ship that went down was the 14th day of April. Over the way she rode, sailing into tomorrow to a golden age foretold. The night was bright with starlight, the seas were sharp and clear, moving through the shadows the promised hour was near. Lights were holding steady, gliding over the foam. All the lords and ladies heading for their eternal home. The chandeliers were swaying from the balustrades above the orchestra was playing the songs of faded love. The watchman he lay dreaming as the ballroom dancers twirled. He dreamed that Titanic was sinking into the unknown. He was often so inclined. He closed his eyes and painted the scenery in his mind. Cupid struck his bosom and broke it with a snap. The closest woman to him, he fell into her lap. He heard loud commotion. Something sounded wrong. His inner spirit was saying that he couldn't stand here long. He staggered to the quarter deck. No time now to sleep. Water on the quarter deck already smokestack was leaning sideways. Heavy feet began to pound. He walked into the whirlwind, the sky splitting all around. The ship was going under. The universe had opened wide. The roll was called up yonder. The angels turned aside. Lights down in the hallway, flickering dim and dull. Dead bodies already floating in the double bottom hull. The engines then exploded, propellers they failed to start. The boilers overloaded, the ship's bow split apart. Passengers were flying Backward, forward, fine, fast They mumbled, fumbled, and tumbled Each one more weary than the last The veil was torn asunder between the hours of twelve and one. No change, no sudden wonder could undo what had been done. The watchmen lay there dreaming at 45 degrees. He dreamed the Titanic was sinking, dropping to her knees. sleeping, his bed began to slide. His valiant heart was beating. He pushed the tables aside. Glass of shattered crystal lay scattered round about. He strapped on both his pistols. How long could he hold out? This man and his companions were nowhere to be seen. In silence there he waited for time and space to intervene. The passageway was narrow, there was blackness in the air. He saw every kind of sorrow her voice is everywhere. Alarm bells were ringing to hold back the swelling tide. Friends and lovers clinging to each other side by side. Mothers and their daughters descending down the stairs Jumped into the icy waters. Love and pity sent their prayers. The rich man, Mr. Astor, kissed his darling wife. He had no way of knowing be the last trip of his life. Calvin Blake and Wilson gambled in the dark not one of them would ever live to tell the tale or disembark. Brother rose up against brother in every circumstance. They fought and slaughtered each other in a deadly dance. They lowered down the life from the sinking wreck. There were traitors, there were turncoats, broken backs and broken necks. The bishop left his cabin to help all those in need. Turned his eyes up to the heavens, said the poor are yours to feed. Davy the brothel keeper Came out, dismissed his girls. Saw the water getting deeper. Saw the changing of his world. Jim Dandy smiled. He'd never learned to swim. Saw the little crippled child. And he gave his seat to him. He saw the starlight shining streaming from the east. Death was on the rampage, but his heart was now in peace. They battened down the hatches, but the hatches wouldn't hold. They drowned upon the staircase of brass and polished gold. Leo said to Clio. I think I'm going mad, but it lost his mind already. Whatever mind he had, it tried to block the doorway to save all from harm. Blood from an open wound. Poured fell from flowers till all of them were gone. In the long and dreadful hours, the wizard's kiss played on. The host was pouring brandy, he was going down slow. He stayed right till the end, he was the last to go. There were many, many others, nameless here forevermore. They would never sailed the ocean or left their homes before. The once when he lay dreaming, the damage had been done. He dreamed the Titanic was sinking, and he tried to tell someone. to rest. The good, the bad, the rich, the poor, the loveliest and the best. They waited at the landing and they tried to understand. But there is no understanding for the judgment of God's hand. News came over the wires and struck with deadly force. Love had lost its fires, all things had run their course. The watchman he lay dreaming of all things that can be. He dreamed the Titanic was sinking into the deep blue sea. dan dat nummer dat 14 minuten duurt. Misschien heb je het afgelopen maanden gezien in De Wereld Draait Door. Aan tafel toen bij uh, Matthijs van Nieuwkerk... Martsmeets en Jan Donkers die kwamen praten over dat nieuwe album van Bob Dylan. Tempest. Het is het 35ste studioalbum van De Meester. 50 jaar geleden kwam zijn allereerste LP uit van Bob Dylan. En dit is dan het 35ste. Je kon luisteren naar eh, de titeltrack 14 minuten lang, zoals ik al zei. Het is een bijzondere eh, song qua compositie, want er komt geen eh, refrein aan te plas. Alleen maar coupletjes, coupletjes en coupletjes. En het bijzonder van Dylan is dan ook altijd op een of andere manier verveelt het nooit. En het blijft maar doorgaan en maar doorgaan en maar doorgaan. Tempest dus, het meest recente album van Dylan. Hier bij de nachtinkt anders de Varen op Radio 1. Straks over ruim 10 minuten dan kan je luisteren naar Jacobsen en Van S. En dat allemaal in het kader van de Tweede Kamerverkiezingen. Een sketch van deze twee heren. Maar eerst even de drie Franse chansons om een rijtje. dadelijk Johnny Holiday... Een actuele plaat is van de groep Eiffel, die komt uit Toulouse. Maar eerst iets van Michel Polnareff. Een song, een chanson moet ik eigenlijk zeggen... die je waarschijnlijk kent, maar dan in de instrumentale versie. comme les fleurs. Au son de cette moustache, j'ai comme il est une couleur. Dans chaque église, vous entendez les négros spirituels. Ils par les rythmes étranges de rock'n'roll mes amis que près de Beijing Street. Comment on fait une jambe en déguisant les fruits? vous verrez les boîtes de nuit. Les boîtes que jadis les grands noms du jazz sont sortis. Si vous tombez le jour du carnaval, vous verrez aussi. Ouais Qui file dans les rues, les filles du sud, Venez là-bas, on ne se sent pas perdu car je sais. Oui, je sais que là-bas il n'y a pas de français. Holiday in zijn jonge jaren 1960. Toen werd dit opgenomen. Het was een vertaling van een hit van Gary U.S. Barnes. New Orleans en Johnny Holiday maakte daarvan ah, New Orleans heel opvallend. Want New Orleans heette in het Frans Nouvelle-Orléans maar je zingt dan toch New Orleans. <laughs> ja, je zou anders verwachten inderdaad van eh, die Fransen... die toch zo op hun eigen taal eh, gesteld zijn. Johnny Holiday in ieder geval, 1960 aan New Orleans. Eiffel, dat is een eh, groep die komt uit Toulouse. Die hebben op dit moment een, een hit in Franstalig Europa... met Place de Moncoeur. En daarvoor hoorde hij dan Michel Polnareff met Amé Améline. En dat is bekender geworden als Soul Coaxing en een instrumentale versie van het orkest van Raymond Lefebvre. En nu hoorde je dan eens een keer de originele vocale versie... want het is uiteindelijk Michel Polnareff die de compositie geschreven heeft... van dat Amé Amelin. Dit is de nacht in het anders bij de Vara op Radio 1. Over een half uur op deze zender het Radio 1-journaal... met Marcel Oost eh, en Lara Renze En daarin uiteraard een terugblik op de verkiezingsavond... van afgelopen avond en nacht ook. En daar komen ook nog een paar... Eh, kopstukken, politieke kopstukken langs om mee te praten en te evalueren de avond die achter ons ligt. Jeltje van Nieuwenhoven Hoven van de Partij van Arbeid, Josias van Asten tegenwoordig eh, de burgemeester van Den Haag, maar in het verleden partijleider van de VVD en de nieuwe binnenkomer in de Tweede Kamer, Henk Rol van de partij 50PLUS. Dat zijn een paar belangrijke namen die aan het woord zullen komen straks na zessen. In het Radio 1 Journaal dat zoals gebruikelijk te beluisteren is tot half tien op deze zender Radio 1. Maar ik neem je nu even mee naar het verleden. Want het was tot twee jaar geleden zo dat wanneer er Tweede Kamerverkiezingen waren geweest... de koningin in beeld kwam. En die eh, ging dan de consultaties houden tussen de fractievoorzitters van de Tweede Kamer. Nou, die periode ligt achter ons, want de koningin is buitenspel gezet. Maar ik neem je even mee naar die periode in de jaren tachtig... dat de koningin nog een belangrijke rol had... daar waar het ging om het formeren van een regering. Nou, dan zijn de verkiezingen geweest. Ja. Ik was gisteravond trouwens op een verjaardag van S. Heb ik ook eens een beetje zitten te pellen. En ik schat ons toch op 17 à 36 zetels. Zo, zo. Jazeker. Hebben we daar eigenlijk genoeg eh, gachten afgevaardigden voor? Net zo makkelijk, Van Hes, net zo makkelijk. De leden van Wodan, dat zijn er al veertien. Ja. Nou, dan hebben we de vaste jongens van Café van der Snee. Juist. Eh, voor de dameszetels dacht ik aan uh, Tilly en Willy van Maison Yvonne. Want daar komt de halve CDA-fractie vrijdags in het schuimbad zitten. Dus die kan al geen bek meer open doen, begrijp je wel? Dan wel Aartje Mansveld heel graag op Defensie. Oh, fan. En als het een zakenkabinet wordt, dan kan je natuurlijk niemand beter hebben dan Bert Blok van Bert Bloks Groentehal. En van CRM Henk Lanee van Henk Nee, nee, Ja. Oh, tuurlijk, tuurlijk. Logisch. nee, wacht even. Op buitenlandse zaken dan. Dat is buitenlandse zaken, hoor. Buitenlandse zaken. Ik, eh, Henk de Knip van Reisbureau Tornado. Tuurlijk, Henkie de Knip. Tuurlijk, die is Tuurlijk. Zetels zitten al vol, geen punt. Maar hoe komen wij zo gunstig mogelijk uit de formatie? De formatie? Wat krijgen we nou weer? De formatie formatie is dat de partijen eindeloos met elkaar gaan eten... en dat ik als lijsttrekker dan tegen de andere lijsttrekkers zeg... wat ik eh, in hun uh, formaat eh, zie. Oh, Begrijp je? Wat ik, wat ik erin zie met hun, hun formatie. Begrijp je wel dat dit alles in nauw overleg met koningin Beatrice? Oh, ja, ja, ja. nee, nog mee te maken. Tuurlijk, dat ze allemaal eh, net uit de stomerij op de trappen van het paleis... zo dicht mogelijk bij de koningin ziet proberen te staan. Nee, dat is pas in 82, eh, als de formatie rond is. Nee, oh. de lijsttrekkers uh, eh, motten elke dag naar de koningin voor advies aan haar uit te brengen over in welke opstelling wij het politieke spel gaan spelen. Zo, zo. mag ik mee? Mag ik mee? Je moet mee. Oh. Dat is toch onze land, samen voor ons eigen? Tuurlijk, alles met z'n tweeën. Samen aan de spreekgestoelte, samen naar de koningin. Nou, hoe maken wij nou de leukste indruk op de koningin? Dat is heel belangrijk, Van Kijk, je ziet er nou nooit eens een met een bloemetje het paleis binnenstappen. Dus, wat doen wij? Elke keer als wij advies gaan geven... dan gaan we eerst even langs Bloemenmagazijn de Ruikert... voor de ene keer een eh, gemengde bos... Eh, dan weer eens een vaste plant, ja, begrijp je wel? Ja, Of we kopen een eh, mooie grote badmuts voor de koningin. Voel je wel dat Beatrix denkt... oh, daar heb je de tegenpartij, gezellig. Gezellig, gezellig, tuurlijk. kleinigheidje voor Klaas ook misschien. Tuurlijk. zatdoeken voor Klaas. Ja, doos rumbonen, aftershave, wat wij ons hebben. Wacht even, ik, ik heb nog een mooie pokerset. Echt leda. Prima, maar niet meteen. Niet meteen. Langzaam opbouwen. En misschien nog een paar petjes? Petjes? Petjes voor de prinsjes. Eh, oh, leuk, nou, petjes voor de nou, prinsjes. Nou, ik dacht voor, leuk. De, voor de prinsjes meer iets uh, eh, pedagogums. Dus uh, Zeeslag, Space Invaders, Dr. Bibba. Ja, ja, ja, ja. Voor de prinsjes. Nee, wacht even. Eén ding, Jacobs. Eén ding. Ik ga het niet in zo'n pingwingpak erheen. Met die vleugels op je Nee, gaat ik niet doen. Ik blijf gewoon in mijn motor. Jij nou, kent dat. Dit zal zij juist waarderen. Oh, Maar dan wel een, uh, een anjatje erop. En, en, vooraf even je lazen poetsen, Fris. Hè? Maar goed, dan zitten wij dus bij de koningin. Kopje thee, Chocoprins erbij. En dan vraagt zij aan ons... Meneer Jacobsen en Van wat adviseert u mij? Oh ja, gaat het zo? Ja, dat vraagt zij dan. Wat, wat adviseert u mij? Eh. En dan moeten, dan moeten wij wat zeggen. Nou, wacht even. Eh, dat zij misschien eens haar eh, haar laat hangen. Hier. Wat, dat, vind je daarvan? Dat zij misschien eens de haar laat hangen. Lijkt me wel mooi. Dat kent dan niet, man. Dan kennen ze al die nieuwe riksdaalders over gaan slaan. Dat is toch geen geld voor, voor de koningin met hangend haar? Oh. Nee, zij wil weten met welke regering zij strakjes in zee moet. Ja, natuurlijk. Voor in zee is het beter dat ze de haar zo had. Hoewel, ze hebt die nieuwe badmuts van ons. ken de geachte afgevaardigde van S nou even zijn muil houden. Oh ja, wa Dan gaan die partijleiders maandenlang vreselijk over elkaar zitten roddelen bij de koningin. Van koningin, uh, eh, Tala moet u niet nemen, want die is tussen twee etages in de feestlift blijven hangen. En eh, wist u dat Wiegel net zich sigaar in uw begonia hebt uitgedrukt? En wist u dat de uil helemaal geen Engels ken? En dat voor acht zijn hang hebt, heb omdat hij een kruisraket in zijn broek hebt hangen? Heerlijk. En de koningin die leest de hele week al en privé om te weten hoe het met haar zuster gaat. Dus de roddel komt er en daarom doen wij daar niet om mee, om dat gekat als tegenpartij. He? Wij doen het heel anders. Jij trapt een balletje met de prinsjes. Ik zit er tussen potje te toepen met Klaas. En ik zeg tegen de koningin... Majesteit, de tegenpartij is de enige partij die niet aan uw koninklijke hoofd zeurt. Gaat u even lekker leggen. Tuurlijk, gaat u even lekker een, eh, uurtje plat. Uurtje, eh, uiltje knappen. Beter nog, ik haal een koevoet uit de wagen... en ik zeg tegen haar, gaat u maar rustig een beetje verder hakken, majesteit. Aan Jantje Beton, begrijp oh, je ja, dat doet ze Zodat eh, zo, wij langzaam maar zeker paleisvrienden worden. En de koningin denkt, hé, hey, zo kan het ook. Tuurlijk, tuurlijk. En na, na, na een maandje of twee, dan nemen we wat gebakken scholletjes mee. Dat denkt niemand dan. Dat ze niet hoeft te koken. En we slapen in de linkervleugel. Oh, we geven de plafonds een kwastje. Tuurlijk. Als er uh, wastafel verstopt is, dan prikken we die even door. We maken zelf ons bed op. Waardoor het contrast tussen ons en die belegen nakketakkers van die andere partijen steeds pijnlijker wordt. hè? En dan net voordat zij instort, omdat er na vijf maanden nog geen regering is, zeggen wij majesteit. Nou, ben u zo'n leuke, verse, frisse koningin. Wat zal u nou toch in zee blijven gaan met het zoutje beschimmelde draaikonten? Neem nou eens een hele frisse nieuwe ploeg. Een Jacobsen, een, Van, S, een Bert Blok, een Aatje Mansveld. Een Henkie de Knip. Precies, allemaal jongens die hun eigen voor u uit de naad willen regeren. En zij zal de haar losgooien en zij zal uitroepen... Vooruit met de gaat! Je leeft maar één keer! Huppatee! Begrijp je wel? Mooi, mooi, Zo gaan mooi. wij dat spelen. Tuurlijk. En dan bel ik Henk Lané. Goed idee. Die staat klaar met al zijn camera's, onderaan het bordes. Uitstekend, Van Hesse, te eh, begrijpen. Op het gazon staat een kolonne Amerikaanse wagens... met alle vrije jongens het Wilhelmus te toeteren. Zie, je het, voor je? Dan komen wij naar buiten. Precies. Wij stellen ons op. Juist. De koningin in het midden. Links en rechts staan wij, hè, met allebei een prinsje op onze nek. Ah, leuk joh. De nieuwe ministers eromheen. Precies. Een heel Haags kabinet. Wat wil ze nog meer? Ze gaat er zelf wonen. Daarom. Hé? Oh, ik zie het helemaal voor me. believe your new. Crown. Dat is uit 1979 te vinden op de LP Voulez-vous, het Zweedse gezelschap ABBA. En dat werd voorafgegaan door het Haagse gezelschap Jacobsen en van S. F. Jacobsen en Tetje van S. in de sketch Bij de Koningin uit 1981. En dat was het dan. Je hebt eh, de afgelopen weken uitgebreid kunnen luisteren naar sketches van Van Koten en de Bie. De zomernachten met Van Koten en de Bie. En dit was dan voorlopig even de slotscène daarvan. Een waardige afsluiten lijkt mij zo. Het is vandaag 13 september, de geboortedag van onder andere Nicolaas Beets. Ja, hij werd in 1814 geboren en overleed op in 1903 op 88-jarige leeftijd Nicolaas Beets... bekend geworden vanwege het boekwerk De Camera Obscura... 1908, toen werd Sikko Mals, Manshold geboren. Hij was eh, minister en Europees commissaris, overleden in 1995 op 86-jarige leeftijd. Roald Daal, ook zo iemand die niet meer onder ons is... die werd eh, vandaag, 13 september 1916, geboren overleed 1990 en werd 74 jaar oud. Mel Tormé werd 73 jaar oud werd 1925 geboren, vandaag de dag de 13e september... en overleed 5 juni 1999. Mel er hier is die. Lullaby of Birdland. a magic music we'll make with our lips. oh so in love, I don't know what to do. When I hear that lullaby of birdland, crazy swinging lullaby of birdland, all it seems to do is just remind me of the nights that I spent loving you. september 1925. Toen werd hij geboren. Mel Tormé, de Amerikaanse jazzmuzikant en vooral zanger. Je hoorde hier met Lullaby of Birdland. 73 jaar oud werd hij 5 juni 1999. Overleed deze Mel Tormé. Wat gebeurde er meer vandaag de dag op de 13e september? Het is vandaag precies 60 jaar geleden dat het eerste Jip en Janneke verhaal verscheen. En dat gebeurde in Dagblad Het Parool. Het is ook vandaag 53 jaar geleden dat het eerste eh, ruimte vaartuig op de maan neerstorten. Op de maan neerstorten. Het was namelijk van uh, Russische makelij, de Lunik 2. Die maakte een reis naar de maan en stortte toen daar neer zoals was gepland. 53 jaar geleden gebeurde dat allemaal. Wie zijn er vandaag nog eh, jarig? In 1977 werd zij geboren, de Amerikaanse zangeres Fiona Apple. In 1945 werd geboren Pieter Satira. En die is vooral bekend geworden als zanger van de Amerikaanse band Chicago. Vandaag wordt 103 jaar oud, ja wel, 103 jaar oud Frits Tors. Frits Tors is de allereerste tv-nieuwslezer zo'n beetje geweest... Eh, die we kennen van het vooral oude NTS-journaal met Jan Gerritsen. Misschien zegt de naam je nog iets, dan ga je al aardig wat jaartjes mee. Maar 103 jaar gaat Frits Tors mee. Vandaag is hij dus jarig. Tot zover dan de verjaardagen. Als je vrijdagavond tijd hebt, kijk dan naar Canvas. Want daar is Marion Faithful te zien. Niet als zangeres, maar als actrice. titel This Little Bird and Marianne Faithful... is morgenavond om tien over negen als actrice te zien in de film Irina Palm. En Irina Palm is een dame op leeftijd. Ze is oma en zij moet geld verdienen om de operatie, van haar kleinzoon te betalen. Ze gaat op zoek naar werk en komt terecht in een... Eh, seks nou, geen seksshop, <laughs> maar een seksclub waar ze bepaalde handelingen moet verrichten. Die worden discreet opgenomen. Het is een humoristische, integere film en ik kan hem je aanraden. Tien over negen morgenavond op het Belgische Canvas. Arena Call Palm met Marianne Faithful. Zo dadelijk terugkijken op de avond die achter ons ligt. De Tweede Kamerverkiezingen met Lara Renze en Marcel Oosten. Het Radio 1 Journaal. Volgende week zijn wij er weer tussen 2 en 6. Met de nacht ging het anders. Mijn naam is Giel Koeners. Een prettige dag verder en tot volgende week.